Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De lava van de uitgebarste vulkaan in IJsland heeft het vissersdorp Grindavik bereikt. Volgens de IJslandse publieke omroep lijkt een eerste huis in brand te staan. Het dorp is vannacht geëvacueerd en vanochtend was de uitbarsting. In de uren daarvoor waren al aardschokken gevoeld. In november moesten de 4000 inwoners van het IJslandse dorp ook al lange tijd hun huis uit vanwege een vulkaanuitbarsting. Toen stroomde de lava nog de andere kant op. Strooiwagens rijden vandaag behoorlijk wat af en aan... want vanavond kan het in het hele land flink glad worden. Deze ochtend was het vooral in Limburg raak. Op sommige plekken viel daar ook natte sneeuw. Het sneeuwgebied gaat zich de komende nacht verder uitbreiden over het hele land. In Denemarken is koning Frederik X officieel staatshoofd geworden. Met de ondertekening van de abdicatieverklaring is Margaretha afgetreden. Rond deze tijd zal de nieuwe koning op het balkon van het paleis in Kopenhagen verschijnen. Duizenden mensen hebben zich daar verzameld vanwege de troonwisseling. Frederiks vrouw, de Australische Mary Donaldson, is vanaf nu koningin. Hun 18-jarige zoon Christian is kroonprins. En er wordt nog steeds gevoetbald in de eredivisie. Vitesse staat in Arnhem met 0-0 gelijk tegen Utrecht. In Deventer is de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax een stuk spannender. De Amsterdammers kwamen voor, Go Ahead maakte gelijk... en toen kreeg Ajax vlak voor de rust een vrije trap. De vrije trap komt er nog en die is heel goed en die wordt er nog ingejast, zeg. Tahirovic, 1-2, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ajax gaat dan toch met een voorsprong rusten. Ja, ondertussen is de tweede helft al een tijdje bezig. Ajax kwam weer 2-1 voor dus, maar ondertussen staat het ook weer 2-2 gelijk. Dan het weer. In het zuiden is er grote kans op sneeuw.